Raymond Seré met het NOS journaal. Zo'n 200 ambtenaren zijn in Rotterdam bezig om alle stemmen van de gemeenteraadsverkiezingen opnieuw te tellen. Dat gebeurt in een sporthal op de campus van de Erasmus Universiteit. De kiesraad van Rotterdam heeft tot hertelling besloten... omdat er van alles is misgegaan bij het stemmen en het tellen in Rotterdam. Ook op Terschelling worden alle stemmen van de gemeenteraadsverkiezingen herteld. De gemeenteraad wil daarmee een einde maken aan de geruchtenstroom op het eiland... dat er iets is misgegaan bij het tellen van vorige week. Op een kandidaat zijn volgens de officiële telling zes stemmen uitgebracht... maar de man heeft van zeker 19 mensen gehoord dat ze op hem hebben gestemd. Bouwbedrijf Heijmans heeft vorig jaar een verlies geleden van 40 miljoen euro, 6 miljoen meer dan in 2008. Directe oorzaak is de aanhoudende malaise in de bouw. Topman van Gelder van Heijmans spreekt van een jaar met twee gezichten. De eerste zes maanden verliepen negatief, in de tweede helft van het jaar zag hij herstel. Bloeddonoren uit risicogebieden worden vanaf maandag getest op Q-koorts. De ziekte komt vooral in het zuiden van het land voor. Donoren bij wie de Q-koortsbacterie wordt gevonden mogen geen bloed meer geven. Sanguin, de organisatie die verantwoordelijk is voor de bloedvoorziening in Nederland, benadrukt dat het een voorzorgsmaatregel is. De kans dat iemand Q-koorts krijgt via een bloeddonor is heel klein. In Halfweg bij Amsterdam heeft de politie ruim 70 kilo cocaïne gevonden in een auto. De bestuurder was er vandoor gegaan bij een verkeerscontrole. Agenten vonden de auto later terug, maar de man was nergens te bekennen. De 71 kilo cocaïne met een straatwaarde van enkele miljoenen euro's is inmiddels vernietigd. Werkgevers en bonden hebben een akkoord bereikt over een nieuwe CAO voor de supermarkten. De 220.000 werknemers krijgen per 1 juli een loonsverhoging van 1%. En verder komt er geld beschikbaar om medewerkers te trainen in het omgaan met agressie, geweld en diefstal in supermarkten.